Kamp is van de cijfers geschrokken. Nu hebben mensen al na een jaar werken in Nederland recht op bijstand. Kamp wil het veranderen in vijf jaar. In het goederenvervoer worden mensen onderbetaald en er zijn illegale in dienst. Dat zegt de arbeidsinspectie. De illegale chauffeurs zijn voornamelijk Bulgaren en Roemenen. Ze werken soms voor maar 300 euro per maand. Een FNV-bondgenoten noemt dat blanke slavernij. De Tweede Kamer dreigt het luchtruim te sluiten voor AWACS-vliegtuigen van de NAVO. De toestellen hebben hun basis in Duitsland, vlak over de grens van Zuid-Limburg. De Kamer eiste eerder dat de overlast op 1 januari met 35% zou zijn teruggedrongen. En het ziet er naar uit dat dat niet wordt gehaald. André Kuipers is op weg naar het ruimtestation ISS. Tien minuten na de lancering vanmiddag kon de vluchtleiding constateren dat alles goed was gegaan. Kuipers en zijn twee collega's komen vrijdag bij het ISS aan... En ze blijven daar vijf maanden. Het treinverkeer in België is al de hele dag verstoord door een staking. De vakbonden hadden voor morgen een staking aangekondigd, maar gisteravond begon het spoorwegpersoneel al een wilde staking. Tot nu toe rijden de internationale treinen vanuit Nederland wel, morgen rijdt er geen tallies naar Brussel en Parijs. Het weer. Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Morgen is het grijs en valt vooral in het oosten af en toe regen. Het wordt 9 graden. Dit was het en... Dit is Wijnand Zwaan bij de ANEB. Het is een normale avondspits. Er staan 28 files. Ik noem de files van 4 kilometer en langer. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Waardenburg en Knopend Empel 6 kilometer. Door een wagen met pech is de linkerrijstrook dicht. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Leidsendam en Dorp 8 kilometer. Door een ongeluk is daar de linkerrijstrook dicht. De andere kant op van Amsterdam naar Den Haag bij Zoeterwoude Rijndijk 5.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 En eh, ze brachten op 23 mei van dit jaar een cd uit. Ze noemden de cd A Place to Shine en misschien bedoelen ze daar wel mee dat ze zin hebben om een plaatje te vinden in de country scene.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 Yeah, I'm chilling on the dirt road, laid back swerving like I'm George Jones. Smoke rolling out the window and ice cold beer sitting in the console. got me reminiscing on them good times. I'm turning off a real life driving, that's right, I'm hitting easy street Pops' Farm was a place to go. Load a truck up, hit the dirt road. Jump the barbed wire, spread the word. Light the bonfire and call the girls. King and the can and the Marlboro man. Jack and Jim were a few good men where you learn how to kiss and cuss and fight too. Better watch out for the boys in blue. In all this small town, he said, she said. Ain't it funny how rumors spread like I know something y'all don't know. Man, that talk is getting old. You better mind your business, man. Watch your mouth. Before I have to knock that loud mouth out. I'm tired of talking, man. Y'all ain't listening. to more road all I'm chilling on a dirt road, laid back, swerving like I'm think about them good old days, the way we were raising our southern ways. And we like cornbread and biscuits, and if it's broke round here, we fix it. I can take y'all where you need to go, down to my hood, back in them woods. We do it different round here, that's right, but we sure do it good, and we do it all night. So if you really want to know how it feels to get off the road with trucks and four wheels, jump on in, and man, tell your friends we'll raise some hell with a blacktop in. chilling on the dirt road, laid back, swerving like I'm George Jones. Smoke afkomstig van de cd die Jason Aldean uit heeft gebracht eh, begin van dit jaar. Thompson Square bestaat uit Shauna Thompson en Kiefer Thompson. Twee heren die eh, samen prachtige country music maken. Ze hebben dit nummer ook helemaal zelf geschreven. Zij het dan met eh, behulp van Jason Sellers en Paul Jenkins. gasoline to run down the road dat eh, ze me niet kunnen horen. Ik zei aan het begin eh, de twee heren, maar het is een dame en heer. Het zijn broer en zus uit Amerika, Thompson Square. Ze hebben pas geleden hun eerste cd uitgebracht en niet zonder succes, want dit nummer, I Got You, kwam hoog binnen daar in Amerika in de country top 40. This is a fake ID. Big and Rich and Gretchen Wilson. you down It's only 20 minutes. mama sewed in every stitch. I even told them all that story that mama told me while she sewed and why my coat of many colors was worth more than all their clothes. verhaal van Dolly Parton, Coat of Many Colors. In het verhaal staat dat eh, deze dame vroeger eh, geboren is als kind van een heel arm gezin. Ze hadden wel, nou ja, ze hadden geen geld om eten te koken, maar, kopen, maar dat was nog niet zo'n probleem, want dat verbouwden ze zelf. Maar kleren kopen, dat was een heel ander verhaal. Toen kregen ze van buren wat oude kleren en daar maakte haar moeder haar eerste jas van toen zij op achtjarige leeftijd naar school ging. En ze werd eigenlijk door iedereen uitgelachen. Maar zelf zegt ze van, een waar gebeurd verhaal. En het is me meer waard als alle andere nummers die ik ooit heb opgenomen. Antebellum, A Kiss, Good Night, Just a Kiss. Dat is eh, de juiste titel van dit, eh, dit liedje. Ik werd even op het verkeerde been gezet, want ik zat op het hoesje te kijken en toen zag ik Tonight. En ik hoorde zo vaak het liedje of het woordje Tonight voorbij komen dat ik dacht van, heb ik nou de verkeerde gestart? Maar nee hoor, ik had niet de verkeerde gestart. Just a Kiss was van Lady Antebellum. En Tonight is van de formatie Sugarland. Christian Bush en Jennifer Nettles. Zij hebben het geschreven en ze hebben het samen ook geproduceerd. Zij het aan een samenwerking met eh, Byron Gallimore. Als u eh, regelmatig naar dit programma luistert, dan heeft u beslist al gehoord dat er een, eh, een ode is geweest aan de, aan de Beatles, aan de Stones, aan de, aan de Beach Boys. En zo kan ik nog wel even doorgaan. En op die cd van de ode aan de Beatles stond ook Colin Ray met een prachtig nummer geschreven door Lennon en McCartney. I'm a steamroller, baby Like to roll Taylor, hij heeft het geschreven en Billy Dean plaatsen op een cd Fire in the Dark. Een cd waar eh, heel veel van eh, dit soort nummers op staat. Een beetje een ruige cd geworden uit 1993. Eh, Geproduceerd door Jimmy Bowen en Linwood Productions. Billy Dean heeft daarop zelf ook een aantal nummers geschreven. Maar zoals ik al zei, het is een beetje een, een, een, een geweld cd geworden. Dan maar weer terug naar een heel klein liefliedje. van de Smoky Rivers Boys. Happy Father's Day, mama. Let u eens op de tekst, hoe lief klein liedje dat dit is. Daddy died when I was two And you were 21 All alone, a single mom Left to raise a son You gave me lots of love and care like only mama could. You also took the time to do the things that daddy should. Taught me how to catch a fish and how to throw a ball and how to ride my bike and be a big boy when I fall. There's one Sunday comes in June. I call your special day. It's so good to see you smile every time I say Happy Father's Day, Mama. Here's a card I made just for you. Happy Father's Day, Mama. Thanks for doing all the things that daddies do. There were things you'd never done. Mom, you weren't afraid to try Together, we learned to change the oil <laughs> and how to tie my tie. And if my children ever ask, I will gladly tell. I learned to be a daddy cause my mama taught me well. Happy Father's Day. guitar I made just for you Happy Father's Day, Mama Thanks for doing all the things that daddies do I used to wonder why sometimes at night you call my name I know it's just because that his was the same. I know you tried to hide from me the price you had to pay. I won't forget the sacrifices that you made. Here's a card I made just for you. Happy Father's Day, Mama. Thanks for doing all the things that daddies do. Thanks for doing all the things that daddies do. Amerika bestaat er een eh, organisatie die noemt zichzelf Red Hot. En zij maken regelmatig cd's voor het goede doel. En de ene keer doen ze dat met jazz, de andere keer met blues, dan met popmuziek. En zij hebben het ook gedaan met country music. En dan wordt er gevraagd aan eh, diverse diverse artiesten, willen jullie een nummer inleveren of een nummer opnemen speciaal voor deze cd? Jullie krijgen daar geen geld voor, maar de cd wordt verkocht en al de opbrengsten daarvan die gaan naar een goed doel. En ook Billy Ray Cyrus heeft daaraan meegewerkt met een nummer door hem zelf geschreven. Pictures Don't Lie. Pictures don't lie. No matter what you say. I always knew. They're coming. a the shirt on your pictures don't lie No matter what you say I always knew There'd come a day pictures don't Ik weet niet eh, hoeveel geld deze cd heeft opgebracht, maar ik weet dat er toch een aantal cd's uitgebracht zijn in diverse muziekstijlen daar in Amerika. Red Hot en op deze cd doen onder andere mee Brooks en Cathy Mattia, Dolly Parton, Mary Chapin, Carpenter, Johnny Cash, The Mavericks, Sammy Kershaw, Jimmy Dale, eh, Jimmy Dale Gilmore, Willie Nelson en zo kan ik nog wel even doorgaan, want er staan maar liefst 22 eh, tracks op deze cd. Tracy Lawrence, hij heeft een nieuwe cd uitgebracht. Noemt de cd gewoon heel kort The Singer. En dit is de titeltrack. Now my mama, she'll say that's my baby. And my daddy, he'll say that's my son. My high school baseball coach said I was a winner. but not fast or quick enough to get it done. And if you had an ask an old girlfriend, I'd be nervous depending on which one. There's a saint, the sinner, the hopeless dreamer. Lord, I just hope they don't forget the singer. Now my boss, he'll say I'm hard-headed, and my buddies, they say I got their back. They called tried to call me a quitter But knowing I was not cut out for that Now my preacher, he'll say I'm a believer And proud to see I got things back on track There's a few things they might say saint, the sinner, the hopeless dreamer. Lord, I just hope they don't forget. All I ask is that you don't misunderstand. I ain't never been much more than a music man. There's no telling what they'll say When they put me in that grave Maybe the saint, the sinner, the hopeless dreamer Lord, I just hope they don't forget The singer the singer Tracy Lawrence, een man met een prachtige stem en hij is echt een zanger. Hij hoopt dat ze hem nooit zullen vergeten. Ze kunnen, zeggen wat, wat, ze kunnen van hem zeggen wat ze willen, als ze maar nooit vergeten dat hij een zanger is geweest. Hij heeft nog een keer zo'n liedje uitgebracht en ik heb er aan, ben er naar het zoeken geweest in de 3,5 minuut dat dit eh, liedje duurde, maar ik kan het zo gauw niet gevonden krijgen. De volgende uitzending zeker wel. I'm here for a good time, Dubsec George Strait. Cause somebody done done me wrong sad song. they'd like to do But I like to do just what I like I'll take the chance, dance the dance It might be wrong, but then again it might be right sunshine When I'm gone, put it in stone Eh, For a Good Time, George Strait. Ze schreef het zelf met uh, Bubba Strait. En wie die Bubba is, ik dacht dat het zijn eh, zoon is. Die ook bezig is met het maken van muziek. Maar dan meer in, in, in kleinere zettingen, zal ik zeggen. Dus hij is niet zo bekend als zijn vader. Maakt meer gebruik van, van de studio als backing vocal en dergelijke. Like My Mother Does, Lauren Alaney. say I have a laugh like my mother does to keep them by backing down.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 Een groep van 69 hoogleraren vindt dat er geen tweede kerncentrale moet komen in Borselen. Dat schrijven ze in een open brief in NRC Handelsblad. Een besluit over een tweede centrale in Zeeland is net met een half jaar uitgesteld. De hoogleraren vinden een tweede kerncentrale overbodig en een te groot financieel risico. Ook noemen ze het radioactieve afval als een probleem. Minister Kamp zei in de Tweede Kamer dat bijna 10.000 mensen uit Polen en andere landen een uitkering krijgen. Dat aantal is explosief gestegen. Kamp wil de regels aanscherpen voor het krijgen van een bijstandsuitkering. Nu hebben mensen al na een jaar werken recht op bijstand. Kamp wil dat veranderen in vijf jaar.